Uur. in Boekraat met het NOS Journaal. In natuurgebied het Wierdense Veld in Overijssel heeft vannacht brand gewoed. De brandweer Twente is met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden. De grootste vlammen zijn inmiddels geblust en de brand is ingedamd. Wel komt er nog een speciaal natuurbrandteam naar het gebied ten westen van Almelo toe. Dat zogenoemde handcrew team kan op plaatsen komen waar brandweerwagens niet kunnen komen en zal gaan nablussen. Het Wierdense Veld is een Natura 2000 gebied... omdat het een van de weinige plekken in Nederland is waar nog levend hoogveen voorkomt. Op Kreta zijn vier Nederlanders opgepakt vanwege uitgaansgeweld. Het incident was in de nacht van woensdag op donderdag in de badplaats Gersonisos... meldt de Griekse nieuwssite Kreta Live. De jongeren van 18 en 19 jaar zouden om onbekende reden een ander Nederlander hebben aangevallen in het uitgaansgebied. Toen twee anderen te hulp schoten, kregen ook zij klappen. Een van de slachtoffers, een 27-jarige man, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vier verdachten zitten vast totdat de openbaar aanklager besluit of ze worden vervolgd. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht in de open lucht zouden slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... zijn met bussen naar opvangplekken elders in het land gebracht. De mensen worden opgevangen in de provincie Groningen, de jaarbeurs in Utrecht en in Almere. Volgens het ANP zijn er tientallen mensen in Ter Apel achtergebleven. Zij wilden niet met de bussen mee. De opvangplekken kwamen volgens het COA de afgelopen avond beschikbaar... nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen... over de hygiëne buiten het aanmeldcentrum. Volgens de inspectie vormen het gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting... een groot risico op het uitbreken van infectieziekten. Het weer de komende dag droog met zon en stapelwolken.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 Good old time. the years Dit is ZFM Zandvoort. I need that Heimlich, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah When you're not around, when you throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah 713, through the 281, yeah I'm riding Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low-key I'm sipping low-key in Onyx, find a rider Pulling up right beside you. Pop star Lil Mariah. When I text kick game wireless. Throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly.